Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is veel te druk in asielzoekerscentra... omdat mensen die al een verblijfsvergunning hebben... moeten wachten op een sociaal huurhuis. En niet goed worden geholpen met hun zoektocht. Dat zegt de Migratieadviesraad. Dat komt onder meer door de woningcrisis. Maar we zien ook dat de overheid eigenlijk in de afgelopen jaren... Eh, weinig urgentie heeft uitgestraald als het gaat over deze statushouders. We zien ook dat de gemeenten nog te weinig doen aan het bouwen van flexwoningen... die ook eh, voor andere spoedzoekers eh, nodig zijn. Gemeentes zijn wel verplicht om statushouders te helpen. Op dit moment wachten meer dan 17.000 mensen in de opvang op een huis. De politie heeft gisteravond in de buurt van Den Bosch een auto gevonden met twee overleden mensen erin. Ze gaan ervan uit dat het de vermiste Hebe van 10 en Sanne van 26 zijn. De auto lag in het water naast de snelweg. De politie onderzoekt hoe dat is gebeurd. Voor het eerst in anderhalf jaar worden er meer mensen ontslagen. Bij uitkeringsinstantie UWV kwamen afgelopen maand bijna 1500 ontslagaanvragen binnen. Bedrijven hielden hun werknemers eerst juist bij zich, omdat ze coronasteunhulp kregen... en omdat er sowieso een groot personeelstekort is. Een groot feest in Werkendam in Brabant gisteravond. Amateurclub Kozakken Boys voetbalde in, de, in het bekertoernooi tegen Vitesse, een eredivisieclub, en won. ESPN was na afloop in de kleedkamer. In Groesbeek moet het ongeveer hetzelfde hebben geklonken. Daar won de plaatselijke club De Treffers van RKC Waalwijk. Ook vanavond wordt er gebekerd. Wederom gaan vier amateurclubs proberen te stunten tegen de profs. Het weer op veel plekken bewolkt. In de loop van de ochtend en middag gaat het regenen. Het is tussen de 16 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog file tussen naar de vesting en Knaupendiemen 8 kilometer met 10 minuten vertraging.